Twee uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ruim 20 transportbedrijven, pluimveehouders, slachterijen en andere bedrijven die deels stil liggen door de vogelgriep hebben toestemming gevraagd voor werktijdverkorting. Minister Ascher zegt dat de bedrijven die direct getroffen worden door maatregelen als het vervoersverbod recht hebben op een vergunning daarvoor. Ze mogen hun werknemers dan tijdelijk voor minder uren in dienst nemen en dat scheelt in de loonkosten. De werknemers ontvangen tijdelijk een WW-uitkering. Voor de actie Stop de ebola-ramp is inmiddels ruim 5,1 miljoen euro ingezameld. De tussenstand werd vanmiddag bekendgemaakt in het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum. Dat is het zenuwcentrum van de actie. Vandaag is de afsluiting van de actieweek voor Giro 555... waarmee geld wordt ingezameld voor de strijd tegen ebola. In West-Afrika zijn tot nu toe ruim 15.000 mensen besmet geraakt met het virus. Ongeveer 5700 mensen zijn aan de ziekte overleden. Afgelopen twee dagen zijn bijna 120 mensen aangehouden in een wereldwijde actie tegen fraude met creditcards en vliegtickets. Volgens Europol zitten dagelijks honderden mensen in het vliegtuig met tickets die ze hebben betaald met valse of gestolen creditcardgegevens. De schade voor creditcard- en luchtvaartmaatschappijen wordt geschat op meer dan een miljard dollar per jaar. Bij de actie waren 80 luchthavens betrokken in 45 landen. Daar zat ook Schiphol tussen. Frankrijk moet extra bezuinigen om de begroting op orde te krijgen. Dat eist de Europese Commissie. Frankrijk voldoet duidelijk niet aan de Europese begrotingsregels... maar de Commissie laat dat voorlopig bij een waarschuwing. Ook België, Italië, Spanje, Portugal en Oostenrijk... hebben hun zaken nog niet op orde. Over de Nederlandse begroting is de Europese Commissie redelijk positief. Het weer, zonnige periode en droog. Het wordt 7 tot 12 graden in het midden en zuiden en hooguit 4 graden in Groningen. er staat een stevige oostenwind. Komende nacht gaat het plaatselijk vriezen. Morgen opnieuw zonnige periode en dan wordt het 3 tot 8 graden.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 Daar zijn twee rijstoken dicht en er staat er 3 kilometer file. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond, 5 kilometer na ongeluk iets verderop bij Noordeloos. Maar daar zijn alle rijstoken weer open. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg Soesterberg 6 kilometer na ongeluk met een vrachtwagen.